uur. Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Italië is begonnen met het ontruimen van het migrantenkamp op Lampedusa. Het opvangcentrum op het eiland is gebouwd voor 350 bewoners. Maar de voormalige burgemeester van Lampedusa zei donderdag... dat het aantal bewoners was opgelopen tot 2100. Ze zei dat zelfs vrouwen, kinderen en zieken op de grond moeten slapen... in een zwaar vervuilde omgeving. De bewoners worden in eerste instantie overgebracht naar Sicilië... en daarna verder verspreid over opvangcentra in Italië. In Japan zijn de stembureaus opengegaan voor de verkiezing van een nieuw hogerhuis. De verkiezingen worden overschaduwd door de dood van oud-premier Shinzo Abe. De 67-jarige politicus van de Liberaal-Democratische Partij... werd afgelopen vrijdag tijdens een verkiezingsbijeenkomst doodgeschoten. Volgens de laatste peilingen stevend de partij van Abe... en zitten premier Kishida af op een overwinning. Gisteren hervatten politieke partijen hun campagnes. Volgens tv-zender NHK wilden de politici duidelijk maken... dat ze niet zwichten voor geweld. Oekraïne is mede schuldig aan een dodelijke aanval op een verzorgingshuis in de regio Lugansk begin maart. Dat staat in een rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Oekraïne wees met de beschuldigende vinger naar de Russen die het tehuis aanvielen. Maar volgens het VN-rapport heeft het Oekraïnse leger er ook aan schuld aan dat het verzorgingshuis doelwit werd. Omdat militairen daar hun intrek hadden genomen. De tientallen patiënten die op dat moment nog in het tehuis lagen werden zo in een oorlogssituatie geplaatst. En dat is verboden. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het EK gelijk gespeeld. Tegen Zweden werd het 1-1. In de eerste helft kwam Oranje op achterstand. Jill Roord maakte kort na rust gelijk. Aanvoerster Sari van Veenendaal en Aniek Nouwen vielen uit met blessures. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen lopen uiteen van 19 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden van het land.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 Now I'm drifting. could be anything We could be anything We could be anything We could be anything we wanted to be We could be anything wanted to be. We could be anything we wanted to be. Listen, you're a beautiful girl.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 We doen het stap voor stap, dag voor dag stap, elke dag is er een, is er een. Je hoeft je niet te haasten, er is geen kortste weg naar is niet erg als je niet door kan luisteren nu.